van 5 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De vlogger uit Zaandam die met zijn vriendengroep overlast veroorzaakte in de wijk Poelenburg is opgepakt. Een vriend van hem heeft dat gezegd. De politie wil alleen zeggen dat er een man van 19 is gearresteerd voor opruiing. De afgelopen weken plaatste de vlogger video's op YouTube... waarop is te zien hoe hij met zijn vrienden voorbijgangers en de politie intimideert in de wijk Poelenburg. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een nieuw systeem voor donorregistratie. Mensen die zich na herhaalde oproepen niet uitspreken worden automatisch geregistreerd als donor. 75 Kamerleden stemden voor en 74 tegen. Een van de tegenstanders, Kamerlid Wassenberg van de Partij voor de Dieren, was te laat voor de stemming. Daardoor haalde het D66-plan onverwacht een meerderheid. De leider van de pro-Russische rebellen in Oost-Oekraïne zegt dat zijn troepen met ingang van morgen geen schot meer zullen lossen. Op de Russische televisie riep hij het Oekraïense leger op om zijn voorbeeld te volgen. Het is voor het eerst sinds het uitbreken van de gevechten dat de rebellen een eenzijdig bestand aankondigen. De strijd heeft dan bijna 10.000 mensen het leven gekost. Justitie heeft een werkstraf van 120 uur geëist tegen een brugwachter in Zaandam. Hij opende vorig jaar een brug toen er nog een vrouw met haar fiets op stond. Ze viel eraf en kwam om het leven. De brugwachter zei dat hij die dag druk was met telefoontjes over storingen. Ook was hij naar eigen zeggen nog niet gewend aan de nieuwe monitoren... waarop de verkeerssituatie op de brug te zien was. Sinds het begin van de metingen in 1901 was het in Nederland halverwege september nog nooit zo warm als nu. Rond twee uur was het in de beeld 29,9 graden. Daarmee werd het oude record uit 1919 gebroken. Toen werd het op 13 september 29,6 graden. Het landelijk record werd eerder vanmiddag al gebroken. In Maastricht werd het 32,1 graden. Het weer, vanavond blijft het nog een tijd zomers warm. Morgen weinig verandering, pas later op donderdag meer bewolking... en dan wordt de warme lucht met wat buien verdreven. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan 55 files, goed voor 242 kilometer. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarvesting en Eembrugge 12 kilometer. En richting Amsterdam staat 5 kilometer bij Muiden. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Kloop het Oude Rijn en het Evelingen 8 kilometer. Op de A5 hoofdop richting Amsterdam. dat staat 5 kilometer voor de aansluiting met de A10. Op de ring Amsterdam, de A10, tussen Amsterdam, Slotervaart en Kloop knooppunt Koenplein. 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Komt door een kapotte auto. Er is één rijstrook dicht. En ook op de A12 richting Den Haag staat een auto stil bij de Meern. Inmiddels staat er 7 kilometer vanaf Bunnik met een kwartier vertraging. Want bij de Meern is één rijstrook dicht.